Trudy met het NOS-journaal. In Londen zijn sinds het eind van de middag grote groepen jongeren aan het rellen. Ze steken gebouwen en auto's in brand en plunderen winkels. Ook in Birmingham, een stad op 100 kilometer afstand van Londen, zijn rellen uitgebroken. Ook daar worden winkels geplunderd en vernield. Zaterdag begonnen de ongeregeldheden in de Londense wijk Tottenham. Inwoners koelden hun woede op agenten nadat die een buurtgenoot hadden doodgeschoten. Inmiddels lijkt het geweld daar niet meer mee in verband te staan. President Obama heeft zijn geloof uitgesproken in de kracht van de Amerikaanse economie. Het maakt niet uit wat een bureau zegt over onze economie, zei hij op een persconferentie. We zullen altijd een triple-E-land zijn. Het was de eerste reactie van Obama op de afwaardering van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Volgens hem zien de financiële markten het land nog steeds als kredietwaardig. De persconferentie van Obama kon het tij op Wall Street vandaag niet keren. Tegen sluitingstijd staat de Dow Jones-index op ruim 5% verlies. Ook de Europese beurzen sloten vandaag fors in de min. Minister De Jager waarschuwt voor het verhogen van het noodfonds voor de euro, Hij schrijft aan de Kamer dat zo'n verhoging grote gevolgen kan hebben voor de kredietwaardigheid van landen die garanties af moeten geven, zoals Nederland. Volgens De Jager is het veel belangrijker om zo snel mogelijk structurele hervormingen door te voeren om de, en de financiën weer op orde te krijgen. Onder andere de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, drong er eerder op aan het noodfonds te verhogen. Een Turkse rechtbank heeft opdracht gegeven tot de arrestatie van nog eens 14 militairen, onder wie zes generaals en een admiraal. Ze worden ervan beschuldigd anti-regeringswebsites te hebben opgezet. De verwachting is dat de militairen zich binnen enkele dagen zelf aangeven bij de autoriteiten. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt en verspreid over het land buien. In het Waddengebied een harde wind, windkracht 7. Morgen eerst vrij veel buien, maar in de loop van de middag droger en meer zon bij zo'n 18 graden.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 La da da. da La da da da. La da da da. La da da da. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. <laughs> I was gonna get up and find the broom got high. Uh, la, da, my room da, da, is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Yeah. Because I got high. Yeah, because I got high. La da da da da da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. Uh, I could've cheated and I could've passed, but I got high. Uh, uh, la da. I'm taking it next semester, and I know why. <laughs> Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next one. Go to the next one. Go to the next one. Uh. I was gonna go to work, but then I got high. Uh. uh. Ooh, I just got a new promotion, but I got high. <laughs> Yeah. Uh. La, da, da, now I'm selling dope, <laughs> and I know why. Why? because I got high, because I got high. La da da da da da. I was gonna go to court yeah. before I got high. <laughs> uh. Ooh, I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. Uh. Yeah. La da. They took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high, because I got high, because I got high. La da wasn't gonna run from the cops, <laughs> but I was high. Uh, I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. Uh, <laughs> la, la, da, da, now I'm a paraplegic and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La, la, da, da, da, da. I was gonna pay my car no, <laughs> until I got high. Say what? Say what? Ooh. I wasn't gonna gamble on the boat, yeah. but then I got high. Oh, uh, uh, la da. Now the tow truck's pulling away, and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high, because I got high, because I got high. La da da da da. I was gonna make love to you, but then I got uh, high. Help me sing. I'm uh, serious. Uh, I was gonna eat your pussy too, but then I got uh. high. jacking off. Ah, and I know why. Turn the shit up, Yeah, because I got high. Keep going. Because I got high. Hey, do that over, because man. Because I got high. Come on, man. Don't, la, la, come on. Go, go, I messed up my entire life because I got high. Uh, go, go, go. I lost my uh, kids and wife uh, because I got high. Say what? Say what? Say what? Say what? Now I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high because I got high. La la la da da da. I'ma stop singing this oh, song because I'm high. Uh. Baby, oh. I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back, bring it back. La, da, and if I don't sell one copy, I <laughs> will know why. Why, man? Yeah, hey, cause I'm high, cause I'm high, cause I'm high. Are you really high, though, man? La da da da da da la da da da. He really is high, man. Shoop shoop shooby doo wah. Get jiggy with it. Skippity dee bop. <laughs> Do We zijn er weer. Mag ik wat zeggen? Ja. Oh ja. We horen hele leuke programma's op de achtergrond. Sferen. <laughs> Wendy had uh, als idee om nu uh, de top 5 te gaan doen. Oh nee, de top, 10. 10. Wendy's top 10. Ja. <laughs> Gelijk een goed plaatje. Ja, leuk hè. <laughs> Wij hebben deze week de top 10 raarste plaatsnamen. Ja. Met, of naar beneden? Ja, nou, nummer 10 op nummer 10. Poepershoek. Oké. Okay. <laughs> Goed beginnen. Ja, ja. Op nummer 9. Nummer 9. Doodstil, gemeente Eemsmond. En daar staat een bordje onder met de mooiste plaatsnaam van Nederland. Kijk. Nummer 8. Eh, nummer 8. Mag ik er ook af en toe eentje Ja hoor, doe maar. Mag ik nummer 8 doen? Ja, doe jij nummer Dat is het plaatje Kuttingen. Kuttingen? Ja. Kuttingen nummer 7. Wie zijn dat dan? Geen idee. Maar op nummer 7, de gaarkeuken. Plaatsje gaarkeuken. Moet ik verder gaan? Ja. Oké. Op nummer 6, Waspik in de gemeente Waalwijk. Op nummer... Uh, nou ben ik de tel kwijt. Dankjewel. Wie belde eraan? dat je... Ik zeg niemand. Nee, stonden jullie net op het hoekje. Maar ja, ik ben de tel kwijt, dus ik moet weer opnieuw tellen. 10, 9, 8, 7, 6. Op nummer 6. Het plaatje Aspik in de gemeente <laughs> Waalwijk. Mag ik nummer 5 uh, eh, Nummer 5, ja hoor. Nummer 5 is De Hongerige Wolf van gemeente Rijnderland. Hebben ze daar echt wolven? Weet ik niet, maar ze zijn hongerig als ze er zijn. Oei. Nummer 4. 4. Seksbierum of eh, in het... Ja. Wat is dat voor taal? Zijsbieren Zijsbieren. In de gemeente Franekeradeel. Dan <laughs> komen we nu bij de top 3. De nummer 3. Ja? Boerenbol. Al eh, Boerenhol. <laughs> in de gemeente Sluis. Nummer 2. Rectum. In de gemeente Wierden. En op nummer 1 staat... Nummer 1. Als raarste plaatsnaam de plaats Raar in de gemeente Meersen. Dat is raar. Toppertje. Kijk, heel leuk. Wij gaan ze zo direct lekker op Twitter zetten. Wij gaan lekker voor, eh, verder met het volgende nummer van Koekers, feature Jelle.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 dames en heren, daar zijn we weer. We hebben lekker een uh, muziekavond vanavond, hè? Gezellig, hè? We waren net eh, White Stripes met Seven Nations Army. En ja. Eh, <laughs> we gaan... <laughs> ik zie alleen wat... afgelaat. We gaan naar het dier van de week. Ja, maar dan een hele leuke. Ja, vertel jij maar. Nee, jij mag het Nee, jij mag het zeggen. Ik leg het ah, uit. Ik mag het zeggen. Hey, terug naar de pagina. Oké. Het dier van de week is de vogelbekdier. Wacht even. Wacht even. <laughs> dat is de geluid van de vogelbekdier. Van onze vriend Perry. Ja, Perry, is het vogelbekdier. Ja. Hé, hey, waar is Perry? Ja, nu weten we Hij is wel, leuk. <laughs> of deze. Wat is dat met de vogelbekdier te maken? Weet ik niet. Maar eh, ja, ik zal, voor. ik zal er even wat over vertellen. Het vogelbekdier is een opmerkelijk zoogdier omdat het een opvallend aantal kenmerken deelt met vogels en reptielen. Toch wordt de vogelbekdier tot de zoogdieren gerekend omdat het haar jongen voedt met melk uit gespecialiseerde melkklieren. Dus haar tepels? Zij dan. Zij. Oh ja. <laughs> het is het enige lid van de onderorde Palit Platypoda. Oké. Okay. Een van de nog weinig voorkomende soorten koalaka-dieren. Het is een van de weinige zoogdieren die eieren legt. Het vogeldekdier is niet verwant aan vogels. De kenmerken van dit primitieve zoogdier herinneren eraan hoe zoogdieren en vogels geleidelijk zijn geëvolueerd tot reptielen. Uit reptielen. Uit reptielen. Nou, dus dat, een nee, dit, is gewoon een beetje het, eh, hoe heet het? Het verhaal. Oké. Jullie eh, kunnen meer vinden op Wikipedia onder het eh, kopje vogelbekdier. Ja. Ja. En ja, we zijn dus... De link die tweeten we weer. Ja, doe jij dat even? dat doen we wel even. Helemaal mooi. Dus, deze week het dier van de week. Het, vogelbekdier. Gaan we lekker luisteren naar het volgende ja, nummer. nog een paar nummertjes en dan is over het 10 minuten, voorbij. 10 minuten is het weer voorbij deze maandag. Dan gaan we deze maandag officieel afsluiten. Ja. En eh, dat gaan we zo direct gezellig met jullie samen doen.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 Told you I'll be here forever, that I'll always be a friend. to know I'm a rainbow tonight shining The weather is sweet now Make you wanna move Your dancing feet, yeah zag, dacht ik echt meteen, fucking vet. Fucking vet. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Viva la fiesta. Ik hou van de feestje. Ik dacht die meisjes, lachen man, gezellig. je beetje borstnegels versieren. Maar ja, je hebt hier eens een boeltafel, wat dan ook. Maar ja, ik heb toch maar een miljoen gewonnen. Nou, nou. Fucking nou. vet. Nou, nou, nou, Fucking vet. Ja, dames en heren, wij gaan zo direct lekker afscheid van jullie nemen. Ja, het zit er alweer op. Jullie kunnen lekker eh, nog even van Brit genieten met fucking vet. Eh, het was een hartstikke gezellige uitzending. Hartstikke bedankt, uh, Wendy. Tuurlijk. En eh, we zien jullie volgende week weer. Waarschijnlijk met het hele team weer compleet. En eh, we gaan weer helemaal genieten. Dames en heren, hele fijne vakantie. Uh, fijne week. Vakantie. Ja, de meesten zijn op vakantie. Ik hou van de vakantie. En tot volgende week. Doei doei. Ja, met je vakantie. Viva la fiesta. Ik hou van de feestje. Viva la fiesta. Ik hou van de feestje.